Tamina, mina. time for Africa. Africa. Samina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalegua, anawa, ah, ah. Samina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sakalegua. It's time for Africa. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl libera l'anima.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 Een passagierstrein raakte door een explosie op het naastgelegen spoor en werd daar gegrepen door een aanstormende goederentrein. Er zijn zeker 150 gewonden. Volgens de hulpdiensten is het op de plaats van het ongeluk een enorme ravage. De passagierstrein was op weg van Calcutta naar de havenstad Mumbai. Het ongeluk gebeurde in een gebied waar Maoïstische rebellen geregeld aanslagen plegen. In alle gevangenissen in België hebben cipiers het werk neergelegd. Ze voeren actie tegen de hoge werkdruk en eisen meer personeel. De staking begon gisteravond om 10 uur en duurt tot morgenochtend. De landelijke staking is een initiatief van twee vakbonden die boos zijn over een plan om het gevangenispersoneel in te krimpen. De afgelopen dagen waren er al korte werkonderbrekingen. Vanwege de staking worden in de gevangenissen nu politieagenten ingezet. Die hebben begrip voor de stakende cipiers, maar vinden niet dat zij steeds voor de gevolgen van de acties moeten opdraaien. De Amerikaanse president Obama ontvangt op woensdag 9 juni in Washington de Palestijnse president Abbas. Zijn komst was al aangekondigd, nu heeft het Witte Huis ook de datum bekendgemaakt. Abbas komt een week na de Israëlische premier Netanyahu bij Obama. De Amerikaanse president probeert de twee nader tot elkaar te brengen. Onlangs stemden de twee Midden-Oosten leiders in met indirecte vredesonderhandelingen. De UEFA gaat de uitgaven van voetbalclubs aan banden leggen. Vanaf 2012 mogen clubs niet meer uitgeven dan ze verdienen. Anders mogen ze niet meer meedoen aan Europees voetbal. De maatregel moet voorkomen dat clubs zich diep in de schulden steken. Zoals Real Madrid, dat bij vijf banken moest lenen om 250 miljoen euro aan spelers uit te geven. Het weer.